Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Als het kalif IS in Syrië en Irak wordt verslagen... dan neemt de kans op een aanslag in Nederland toe. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De NCTV denkt dat Nederlandse jihadisten naar Nederland proberen terug te komen... als het kalifaat valt. Een aantal van hen wil dan mogelijk een aanslag in eigen land plegen. De Nieuw-Zeelandse premier Key denkt dat de aardbeving van gisteren voor zeker een paar miljard dollar aan schade heeft veroorzaakt. Hij heeft het gebied aan de oostkust van het Zuidereiland geïnspecteerd dat het zwaarst werd getroffen door de beving met een kracht van 7,8. In dat gebied zijn twee doden gevallen. De premier gaat ervan uit dat er geen doden meer bijkomen. De politie wil slachtoffers van misdrijven beter beschermen tegen nieuwe aanvallen... door, door ze een aantal persoonlijke vragen te stellen als ze aangifte komen doen. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of een slachtoffer extra bescherming nodig heeft, schrijft het AD. De procedure wordt nu al getest in Arnhem en Maastricht en moet in 2018 standaard worden bij elke aangifte. Donald Trump heeft voorzitter Priebus van de Republikeinse Partij benoemd tot zijn stafchef in het Witte Huis. De stafchef is van oudsher de belangrijkste persoon in het adviesteam van de Amerikaanse president. Priebus, die goed ligt bij Republikeinse politici, zijn na zijn benoeming dat hij het een grote eer vindt... en dat Trump een geweldige president zal zijn voor alle Amerikanen. Voor het derde jaar op rij is de wereldwijde uitstoot van CO2 nauwelijks toegenomen... terwijl de wereldeconomie wel groeit. Volgens Noorse onderzoekers stijgt de uitstoot van broeikasgas dit jaar met 0,2 procent. Ze hopen dat dit betekent dat het gevecht tegen klimaatverandering de goede kant op gaat... maar waarschuwen dat dit ook een tijdelijke stagnatie van de uitstoot zou kunnen zijn. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In de oostelijke helft kan het nog plaatselijk glad zijn. In het westen is er kans op mist. Het wordt vandaag zo'n 7 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Ik noem de files vanaf 15 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen Delft en Leidsendam 13 kilometer met ruim een half uur vertraging. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stad en Muidenberg 8. A7 Hoorn richting Zaandam bij Purmerend Noord 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Knoop het Velzen 10. Aan de A10 de ring van Amsterdam tussen Kadoelen en de Koentunnel 3.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 We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year.